betogers te verjagen. Op het Tahrirplein in Cairo is het inmiddels weer relatief veel geweld was uitgebroken. Verzekeringsbedrijf Nationale Nederlanden schrapt de komende jaren enkele honderden banen. De meeste verdwijnen door natuurlijk verloop. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De reorganisatie is nodig om de kosten te verlagen en de bedrijfsprocessen te stroomlijnen, zegt een woordvoerder. Bij Nationale Nederlanden werken nu nog 6500 mensen. Het weer bewolkt en nevelig. In het zuiden van Limburg komt mist voor. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met af en toe een beetje zon en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum 5 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp 5. En de A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 3 kilometer.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 Volgens een rechtbank in de hoofdstad Minsk had Beljatski in Polen en Litouwen bankrekeningen geopend nadat zijn mensenrechtenorganisatie Lente in Wit-Rusland was verboden. De Europese Unie vindt dat Beljatsky slachtoffer is van een politiek proces en dringt aan op zijn vrijlating. Bij de overname door supermarktketen Jumbo verandert er vooralsnog niets aan de winkelformule van C1000. Ook blijven de huidige directies de winkels besturen vanuit hun eigen hoofdkantoren, meldt Jumbo. De supermarktgigant betaalt ongeveer een miljard euro voor de winkels van C1000. De nieuwe combinatie telt 725 winkels met een omzet van 7,5 miljard euro en een marktaandeel van 23 procent. Jumbo verwacht dat de overname in het eerste kwartaal van volgend jaar wordt afgerond. Eerst moet de mededingingsautoriteit zich hierover nog uitspreken. In de Duitse deelstaat Brandenburg is opnieuw een man aangehouden die lid zou zijn van een neonatiegroepering. De man zou hand- en spandiensten hebben verricht voor de nationaal-socialistische ondergrondse. Die groep kwam onlangs in het nieuws in verband met een serie moorden in Duitsland. Twee van de drie hoofdverdachten pleegden zelfmoord. De derde, een vrouw, gaf zichzelf later aan bij de politie. In Duitsland is veel kritiek ontstaan omdat de politie de moorden op negen Turken en een Griek nooit prioriteit heeft gegeven. De Egyptische Militaire Raad heeft